1 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Breda is een conductrice van 63 bewusteloos geslagen door een zwartrijder. Dat gebeurde eind september al, maar de politie heeft nu beelden vrijgegeven van het incident... in de hoop de dader te vinden. De man had geen geldig vervoersbewijs en moest van de conductrice in Breda een nieuw kaartje kopen. Op het station sloeg hij haar zo hard op haar hoofd dat ze direct buiten Westen raakte. Als Iran zich niet aan de Iran-deal houdt... worden de economische sancties tegen het land weer ingevoerd. Daarvoor waarschuwt buitenlandschef van de EU Federica Mogherini. Vorige week werd bekend dat Iran uranium gaat verrijken... met nieuwe centrifuges die volgens de Iraniërs tien keer zo snel werken. In het deal staat dat Iran de nucleaire activiteiten zal beperken... in ruil voor minder economische sancties. De Brexit Party van Nigel Farage doet bij de Britse parlementsverkiezingen van volgende maand in bijna de helft van de districten niet mee. Het zijn kiesdistricten waar hij de vorige verkiezingen de conservatieve partij won. Farage wil de conservatieven niet in de weg zitten... en vooral voorkomen dat een partij wint die tegen de brexit is. Hij doet nu vooral mee in kiesdistricten... waar de vorige verkiezingen een anti-brexit-partij won. De Brexit Party heeft geen zetels in het Britse parlement. De Russische hoogleraar en napoleon die verdacht wordt van de moord op zijn vriendin... heeft in de rechtbank huilend een bekentenis afgelegd. De man van 63 werd zaterdag uit een rivier gehaald. Hij probeerde de armen van zijn vrouw te dumpen die hij in een rugzak bij zich had. De Russische politie vond even later in zijn huis het onthoofde en armloze lichaam van zijn 24-jarige vriendin. In de rechtbank zei hij dat een ruzie tussen hem en zijn vriendin uit de hand was gelopen. Het weer. Vannacht valt er verspreid over het land een bui.